Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn dit jaar al tientallen meldingen binnengekomen van mensen die bovenop de rekening van de fysio of psycholoog nog iets meer moeten betalen. Zorgaanbieders vinden dat ze te weinig uitbetaald krijgen van verzekeraars. Door de inflatie zouden ze niet meer uit de kosten komen. Het vragen om een extra bijdrage mag niet, zegt de zorgwaakhond, ook niet als die vrijwillig is een groot DNA-onderzoek in Duitsland. 27 jaar geleden werd een meisje van 11 vermoord, Claudia. Vandaag roept de politie 200 auto-eigenaren op om een DNA-test te doen. Het gaat om een specifieke groep weggebruikers, vertelt deze woordvoerder. We gaan hier een Fahrzeugspur naar. Die beobachtete persoon äh, was in een voertuig, in een donkere voertuig. De politie zoekt dus naar een donkere auto. Claudia woonde 50 kilometer over de grens bij Roermond. Ze werd in 1996 verkracht en vermoord. Drie jaar geleden werd er ook al een groot DNA-onderzoek gehouden in deze zaak. Dat leverde toen niets op. En dieven in Amerika hebben zich een breuk gesjouwd. Ze braken in Philadelphia een vrachtwagen open waarin geld werd vervoerd... en namen waarschijnlijk voor 200.000 dollar aan buit mee moesten ze wel hard voor werken. Het waren namelijk allemaal dubbeltjes. Deze verslaggever vraagt zich af hoe het kon gebeuren. These are questions that we do need answered, guys, because they may be your dimes and mine, taxpayer-owned dimes, at least up until last night when they were stolen. Ja, het is geen lichte misdaad. Een Amerikaans dubbeltje weegt iets meer dan 2,2 gram. Dat betekent dat de dief of dieven in totaal voor dik 4.500 kilo aan 10 cent muntjes hebben versleept. Het weer nog, het wordt een prima lentedag. Flink zonnig en bijna overal droog. Alleen vanmiddag is er op sommige plekken kans op een buitje. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam loopt het vast tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 over 2 kilometer. Eh, er is iets bij de Koentunnel op de A10 knopend de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen Afrit Haarlem en het Koenplein 2 kilometer stilstaan. En 9 Den Helder richting Alkmaar. Eh, mensen van de boot afkomstig tussen Betten, Petten en Bergen in de file over 6 kilometer een kwartier vertraging.